Zes uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Tulsa is de massamoord herdacht... waarbij witte bendes 100 jaar geleden... een van de rijkste zwarte buurten in de VS verwoesten. Zo'n 300 zwarte mannen, vrouwen en kinderen werden vermoord. En bijna 10.000 mensen bleven dakloos of hulpbehoevend achter. Voor het eerst was ook de zittende president bij de herdenking. President Biden zei dat hij wil dat alle Amerikanen het hele verhaal kennen. De massamoord werd volgens Biden lang genegeerd in de geschiedenisboeken. In het Noord-Hollandse dorp Zwaag zijn zeker vier woningen zwaar beschadigd geraakt door een brand. Niemand raakte gewond. De brand is mogelijk ontstaan onder een carport waar een auto in brand vloog. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een nabijgelegen hotel. Russische criminelen zitten mogelijk achter de cyberaanval op 's werelds grootste vleesverwerker, het Braziliaanse JBS. Dat heeft het bedrijf aan de Amerikaanse regering laten weten, zei een woordvoerder van het Witte Huis. Door de aanval liggen slachterijen sinds maandag stil. Het bedrijf verwacht ze vandaag te kunnen heropenen. Meer dan de helft van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen corona in het bloed. Een maand geleden was dat nog bijna een derde. De stijging komt doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd, meldt bloedbank Sanquin voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van vermoedelijke overvallers van bekende Nederlanders ligt 10.000 euro klaar. Er zitten al zeven verdachten vast voor de gewelddadige overvallen op onder andere Nicky de Jager. Maar de politie zegt dat er nog meer mensen bij betrokken waren. Het weer. Het wordt 23 tot lokaal 28 graden. Met veel ruimte voor de zon, maar later ook wat stapelwolken. S'avonds neemt in het uiterste zuiden de kans op een bui toe. Morgen blijft het warm met 23 tot 25 graden. Verspreid over het land ontstaan dan wel enkele stevige buien... met kans op onweer en veel regen. Dit was het NOS Journaal.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 Het je lange gouden strand, ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hey, hey, hey. Ik geniet met volle teuggen. circuit, strand of de kroeg. Dromend in de duinen, een feest erg iemand gedacht. Ik weet, die zit bij mijn bloed.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 Voor de kust van Tunesië zijn zeker 23 migranten verdronken. Zo'n 70 mensen konden nog levend uit het water worden gehaald... meldt hulporganisatie Rode Halve Maan. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het Chinese coronavaccin Sinovac... goedgekeurd voor noodgevallen. Door de goedkeuring kan het vaccin ingezet worden... in het internationale COVAX-programma voor minder welvarende landen. Voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van vermoedelijke overvallers van bekende Nederlanders ligt 10.000 euro klaar. Er zitten al zeven verdachten vast voor de gewelddadige overvallen op onder andere Nicky de Jager.